Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanwege de Oekraïne-crisis trekt Deutsche Bank zich toch terug uit Rusland. Het financiële concern meldt dat het zijn werkzaamheden in Rusland gaat afbouwen... en dat er geen nieuwe activiteiten bijkomen. Eerder deze week verklaarde de bank dat het zich niet zou terugtrekken... omdat het concern klanten heeft die Rusland niet van de ene op de andere dag kunnen verlaten. Eerder maakten de Amerikaanse banken Goldman Sachs en JP Morgan Chase al duidelijk... bekend dat ze Rusland wel gaan verlaten. De Russische luchtmacht zegt vrijdag 82 Oekraïense militaire installaties te hebben vernietigd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou onder meer gaan om luchtverdedigingssystemen, munitie- en brandstofdepots en drones, onbemande vliegtuigjes. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Rusland al bijna 3400 militaire objecten in Oekraïne vernietigd. De claims zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vrijdag 7000 mensen uit vier Oekraïense steden geëvacueerd. Dat zijn er beduidend minder dan de afgelopen dagen. Uit de belegerde stad Mariupol zijn geen mensen vertrokken. In een toespraak beschuldigde de president Zelensky Rusland ervan de evacuaties tegen te houden. Volgens het stadsbestuur wordt de humanitaire situatie steeds kritieker... en is er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen. Volgens het stadsbestuur van de belegerde stad Mariupol zijn er bijna 1600 doden gevallen. Eerder sprak de lokale burgemeester nog van ruim 1200 doden. De humanitaire situatie in de havenstad wordt steeds kritieker. Er is dringend behoefte aan voedsel en drinkwater. Ook de verwarming en elektriciteit doen het niet. Inwoners kunnen al meer dan een week geen kant op. Meerdere pogingen om mensen te evacueren zijn mislukt.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 off without you Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough flow from the head until my toes. But somehow I don't really know all that I've been doing is without you. Is it you inside my head? is it you inside who says that I'll become someone else? And often, all, my mind keeps saying, This is not what I believe in, this is where it all in all, my mind's made up.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 voorbij, voor goed voorbij. Jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed, of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij. slash moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel.